Ondanks was er ophef over de verkoop van een tekening van Rubens, die in bezit was van prinses Christina. De veiling in New York bracht ruim 6 miljoen euro op. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd. De winkels van Intertoys blijven voorlopig gewoon open... en het personeel wordt vooralsnog doorbetaald. Er wordt gesproken met verschillende partijen over een doorstart. Intertoys heeft zo'n 400 vestigingen in Nederland en België. Het faillissement geldt alleen voor de Nederlandse tak van het bedrijf... met uitzondering van de circa 100 franchise-nemers. De proef in het Pieter Baan Centrum met het intensief observeren van verdachten gaat door. Minister Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat het onderzoek zinvol is en bijdraagt aan bescherming van de samenleving. Bij de proef gaat het om verdachten die mogelijk een stoornis hebben... maar die zich niet door het Pieterbaancentrum willen laten onderzoeken. Als iemand niet meewerkt, kan de rechter geen tbs opleggen. En daarom worden ze langdurig geobserveerd op een speciale afdeling... om zo vast te stellen of ze een stoornis hebben... en dat ze dan toch tbs opgelegd kunnen krijgen. Sinds de ramp met MH17 gaat de internationale luchtvaart bewuster om met de risico's van vliegen over conflictgebieden. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vijf jaar na de ramp is de communicatie tussen landen en luchtvaart verbeterd en enkele maatschappijen mijden conflictgebieden. Het weer nog, bewolkt en wat regen of motregen. Af en toe ook zon en het wordt 9 tot 12 graden. Morgen droog, af en toe zon en een graad of 13.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 I Can Hear The Grass Grow. Dat vind ik al heel knap trouwens, moet ik zeggen. En daarna Eddie Cochran met Weekend. En uh, eh, dan gaan we gewoon nog een heel uur verder. Dus heel veel plezier dit komende uur. Met onder andere ook Elvis Presley en de, uh, Simon Garfunkel. Hmm, heerlijk. van eh, Eddie Cochran. Weekend was dit uit 1961. En uit 67 hoorden we The Move met I Can Hear The Grass Grow. En dat was nog in het eh, pre-Jeff Lynne tijdperk. Toen was eh, Roy Wood nog zanger. Nee, die was de componist van de meeste nummers. En Carl Wayne was de zanger. Zo zat het in ieder geval. F.R. David had een hit met Words. Daar zijn er meer dan 8 miljoen van verkocht. En dat F.R. dat staat voor Robert Vitoussi. Dat waren zijn voornamen in ieder geval. Dan weet je dat ook weer uit 1982. miljoen platen verkopen van dit nummer... en dan toch een one-hit wonder zijn. Dat is toch een eh, bijzondere prestatie. Over bijzondere prestaties gesproken... Eh, ruim 50 jaar de Golden Earring in Nederland. Eerst Golden Earrings, maar toen eh, brachten ze Another 45 Miles uit... in 1969, en dat was de eerste plaat waarop ze Golden Earring heette. En het was ook de laatste plaat, plaat met drummer Siep Warner... want daarna kwam natuurlijk Cesar Zuiderwijk... another 45 miles. Wat mij persoonlijk betreft een van de mooiste nummers van The Earring, Another 45 Miles. De volgende mijn lieve vriendin Jannie uit Hoofddorp. Het gaat op dit moment helemaal niet zo, nou helemaal niet, dat is helemaal niet goed. Dat is fout, het gaat niet zo lekker met haar. Maar ze kan nog alles hoor, daar gaat het niet om. Ehm, voor haar draai ik natuurlijk een plaats van de Four Tops, anders wil ze niet eens luisteren. Hier is When She Was My Girl. Speciaal voor Jordi was dit When She Was My Girl van de Four Tops uit 1981. En het bijzondere was natuurlijk wel dat deze plaat in Engeland gewoon een top 10 hit was... en in Nederland helemaal niets heeft gedaan. Noem dat maar eens niet bijzonder. In 1967 hadden de Rolling Stones een grote hit met We Love You... en een B-kantje natuurlijk op eh, die plaat was ook aanwezig. Alleen die hoor je niet zo vaak. Alleen vandaag wel. Hier is Dandelion. kant van We Love You van de Rolling Stones en het was Dandelion. Dan zijn we toe aan de Elvis-single en die komt deze keer... Ah, ze zijn nog even terug, de Stones, kom maar... Ja, maar dat was het dan wel eigenlijk hoor. Eh, Elvis Presley. <laughs> en die eh, single die komt van de film Girls, Girls, Girls. En dat zijn twee nummers uit 1962 trouwens. Return to Sender, dat was de hitkant. En de B-kant, die heette Where Do You Come From?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 Een heerlijk nummer. En eh, dat was uit 1962. En dat hoorde bij de filmmuziek van de film Hatari. Weet je dat ook weer. Ehm, toen ik vijf was, toen had eh, Rosemary Clooney een hit. Toen ik vijf was, hè. Een paar jaar geleden. Maar eh, die hit, dat, dat nummer heette Come On To My House. Hier is Rosemary. Come Come on to my house, my house. I'm gonna give you apple, plum, and a forgot I do. Ah, come on to my house, my house. Come on. Come on to my house, my house. Come on. Come on to my house. gonna do? Ah, come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house. I'm gonna give you peach and pear, and I love your hair. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house. Come On In My House. En dat was eh, Rosemary Clooney. En dat was de oudste plaats van deze week. 1951 en zes weken op nummer 1 gestaan. Jawel. Eh, Jeff, Wayne, Jeff Wayne had zijn War of the Worlds. En hij had er een mooi nummer voor geschreven.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 En dan zijn we nu toe aan de favoriete LP van deze week. En die komt uit 1970 en heet Bridge Over Troubled Water. En die kan je eigenlijk wel helemaal draaien, want alle nummers die hierop staan zijn fantastisch. We draaien natuurlijk maar drie, dus je gaat er drie horen en straks eh, vertel ik je welke dat zijn geweest. Veel plezier. So dried. I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon. So soon. I'll remember. of you. Dat waren drie nummers van het album Bridge Over Troubled Water van Simon Garfunkel uit 1970. En achtereenvolgens heb je geluisterd naar Frank Lloyd Wright, The Only Living Boy in New York en Why Don't You Write Me. Een geweldig album. En meer kan ik er niet over zeggen. Hier zijn de Chilites. en eh, Oh Girl. Lekker soul nummer. Eh, Hans zei net eh, van, het, als ik aan het einde van mijn programma kom... en zijn programma gaat bijna beginnen, dan wordt mijn muziek wat rustiger. Nou, daar hebben we het volgende op gevonden. En Paul Tudor was de laatste met Wunderbar. De komende twee uur eh, heb je Hans bij je met muzika Muziek Boulevard Live. En ik weet waar u mee gaat beginnen. Shoes of Lightning van Raccoon.